uur. Citydijkers met het NOS-journaal. Het Westen heeft voor het eerst details gegeven over eventuele sancties tegen Rusland... zoals het besluit tot een inval in Oekraïne. Volgens voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie... zal Rusland dan worden afgesneden van internationale financiële markten. Ook zal het land dan de toegang tot essentiële goederen uit Europa worden ontzegd. De Amerikaanse president Biden en zijn Russische ambtgenoot Poetin staan in principe open voor een topoverleg over de situatie rond Oekraïne. De Franse regering heeft dat bekendgemaakt nadat president Macron met zowel Biden als Poetin had gebeld. Het was voor de tweede keer dat Macron in korte tijd de Russische president Poetin aan de lijn had. In het eerste gesprek benadrukten beide presidenten ook al dat het belangrijk is om tot een diplomatieke oplossing te komen. Maar topoverleg zou wat Frankrijk betreft alleen kunnen plaatsvinden als er geen inval komt. Buitenlandse toeristen hebben vorig jaar minder vaak Nederland bezocht dan in het eerste coronajaar. Volgens het CBS daalde het aantal geboekte overnachtingen met 13% vergeleken met 2020. Vergeleken met 2019 daalde het aantal boekingen zelfs met bijna 70%. Vooral Britten en Duitsers bleven weg, met name hotels merkten daar de gevolgen van. Wel boekten vorig jaar meer Nederlanders een overnachting in eigen land vergeleken met 2020... Vooral kampeerterreinen en huisjesterreinen kregen er Nederlandse gasten bij. Een Nederlands marineschip heeft ten zuiden van Curaçao een drugstransport onderschept. Het ging in totaal om 224 kilo cocaïne. De partij drugs lag aan boord aan een, van een boot die door de Zijner Majesteits Friesland werd ontdekt op een bekende smokkelroute. Het marineschip loste bij de achtervolging meerdere waarschuwingsschoten. De drie smokkelaars gooiden de lading drugs erop overboord en wisten te ontkomen.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 En is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen opnieuw, je leeft nog steeds op aarde, dan zinken wij je niet. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij je dicht uit en zingen wij nog één keer uit. Dit is toch zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgenmorgen. Al is er in de hemel voor iedereen op plek, je leeft nog steeds op aarde te drinken bij je dier. Dit is toch zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis.